7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Topatleet Madia G. gaat niet in hoge beroep tegen haar straf voor drugsmokkel. De rechter in Duitsland veroordeelde haar maandag tot 8,5 jaar cel. Ze werd in juni bij een routinecontrole net over de Duitse grenzen aangehouden... met ruim 50 kilo drugs en 12.000 euro contant geld in haar auto. Haar advocaat zei bij de rechtszaak dat ze niet wist dat ze de drugs bij zich had. Volgens hem dachten atleten dat het doping was die ze naar een Duitse arts moest brengen. Maar de rechter geloofde dat niet. Lelystad Airport zal de eerste jaren vooral groeien... door de verhuizing van luchtvaartmaatschappijen van Schiphol naar Lelystad. Precies zoals de bedoeling is. Dat blijkt uit een nog geheim rapport dat de NOS heeft ingezien. Het gaat om een marktonderzoek in de opdracht van minister van Nieuwenhuizen. Lelystad Airport is bedoeld om Schiphol weer wat lucht te geven. Maar in het rapport staat ook dat prijsvechters die nu niet op Schiphol zitten... vanaf 2023 in de rij zullen staan om zich op het vliegveld te vestigen. En dat ligt gevoelig binnen de coalitie. In Ridderkerk zijn vanmiddag acht mensen aangehouden... die zich hadden verstopt in een vrachtwagen met fruit. Ze werden ontdekt toen de vrachtwagenchauffeur de trailer opende. Volgens getuigen sprongen er toen 10 tot 15 mensen uit... van wie de politie er acht wist aan te houden. Waar ze vandaan komen is onduidelijk. Ook in de Engelse plaats Chippenham ten westen van Londen... zijn gisteravond 15 mensen uit een vrachtwagen gehaald. Ze werden gevonden na een tip van een ooggetuige. Een Italiaanse senator die de holocaust overleefde... krijgt politiebeveiliging omdat ze via sociale media... antisemitische bedreigingen krijgt. De 89-jarige vrouw is senator voor het leven... en had zich hard gemaakt voor een speciale parlementaire commissie... die racisme en antisemitisme moet aanpakken. Daarna werd ze doelwit. Volgens de stad Milaan zijn de bedreigingen zo ernstig... dat de senator permanent door twee politieagenten begeleid moet worden. Het weer vanavond en vannacht wordt het uiteindelijk overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of drie.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 Want eh, ik ben eh, thuis bezig om de keuken helemaal aan te passen. En dat houdt in dat er een nieuw kookblad komt, een inductie. Dat is eh, natuurlijk allemaal milieuvriendelijker en eh, beter. En een, eh, een andere afzuigkap van Bos. En die, ja, dat is toch wel high-tech, want het is allemaal staat op wifi. Dus je kan lekker koken met je telefoon. Nou, de manier waarop we dit, of we eigenlijk, Mike, mijn vriend Mike, die... ja, die is zo verschrikkelijk handig. Nou, we zijn gisteren begonnen. En de, de koof waar de ehm, afzuigapparatuur uh, in zit, die, eh, die hangt en die, eh, die wordt straks gestuukt. Want dat kan Mike ook. En, en dan doen wij de, de afzuigkap erin. Dat is ook een hele unit. Met allemaal slangen en dingen. En ja, er is nog wel wat te doen. En ik ben een beetje de krullenjongen. die, die Mike gaat helpen om het allemaal voor hem wat makkelijker te maken. Ik ben er helemaal niet goed in hoor. Maar eh, ik vind het wel heel erg leuk om, om dit te doen. En dan eh, straks eh, doen we de, de, de plaat, de inductieplaat. En er staat nu een gasplaat. En die gaat dus weg. En, maar er moet er nog wat elektra worden getrokken. nou, hoe dat werkt weet ik helemaal niet. Maar dat, dat kan Mike ook, dus dat is wel heel bijzonder. Nou, we gaan het zien in mijn leven. En wij zijn er bijna helemaal klaar voor. You see, not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me So you can't see. Why je elektra en het gas aan de gang. Eh. Ja, nou, ik zal je af en toe wat vragen stellen. Ja. Want eh, ik ben natuurlijk ook een enorme moron hierin. <laughs> en eh, zeker niet goed, maar ik, ik, leer elke dag. Hè. Zo moet je het zien. Nou, ik is druk met voorbereiding voor het, voor het gipsgebeuren. Nou, dat gaat wat worden. Alles is afgedekt nu. Dus, uh, gaat er nou zo'n hele zak gips op, joh? Nee, Want het, eh, de, de, de, de koof is helemaal gemaakt van hout. En daarop, daarop worden dan eh, eh, gipsplaten gezet. En dat kan dan weer gestuukt worden. Dat moet dan weer geschilderd worden. En als dat droog is, dan kan, dan kan het spul erin. Hè? Dat zeg ik goed, hè Mike? Ja, ja, ja. ja goed. En dan in de tussentijd, als dat uh, gestuukt is... Nou, dat doet hij even in een kwartiertje, denk ik. Dan, dan zet hij even een, een, een, een elektra groepje erbij. Nou, dat wordt feest. Dat wordt feest. nou, dat is toch wel een dingetje. Wat even rustig beginnen, ons Staat je hele huis onder. Uh... Ja, het stuift wel redelijk, hè, dat gips. En mij staat hier met een eh, soort van uh, eh, megabon begrip te, eh, te mixen. We were staying in Paris To get away from your parents And I thought, wow If I could take this in a shot right now I don't think that we could work this out Out on the terrace I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go go down together They'll say you could do anything They'll say that I was clever If we go down then we go down together We'll get away with everything Let's show them we are better Let's show them we are better Let's show them we are better We're staying in Paris Get away from your parents, you look so proud.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 If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are. Show them we je ziet dat jij het eh, meer hebt gedaan. Wat moeten we er nou weer van zeggen? Nou jongens... Uh, je komt? grote zakje gaat even aan de kant. Pak ik. En dan ga ik ook even aan de kant qua zak. En dan pakt uh, Mike de trap. En dan gaan we stukken. Wat vind jij in je werk nou helemaal niet leuk, man? om te doen. Schilderen heb ik een hekel Schilderen? Ja, dat is eigenlijk het enige. Ja, en voor de rest doe je alles, hè? Ja, voor de rest vind ik alles wel leuk ook. Ja? Ja. Nou, dat is wel... Eh, dat is dan wel mazzel. Als je het niet leuk zou vinden. <laughs> nou, ik, eh, ik wou dat jullie dit allemaal konden zien. Want het is echt... Oh, het wordt mooier dit, jongen. Ik ben nu al enthousiast. Terwijl het nog maar een houten koof is bekleed met gipsplaten. En dan gaat er nu eh, gaat dat het, eh, gips er tegenaan. En dan... is eh, het is toch handig om zo handig te zijn. Hè? Ja, vind ik, vind ik wel. Daar kan je ook een beetje je geld ermee verdienen. Dat is ook een leuke bijkomstigheid. Dat is een leuke bijkomstigheid, ja. Als het allemaal om hobby, hobby, hobby te doen is... Ja, dan... Ja, het gaat heel mooi worden. Je hebt nu eh, gestuukt, hè? Heb je het opgezet? En dan ga je straks, maak je het helemaal eh, glad? Ik even aantrekken en dan eh, uh, het glad maken. Oké, en nu ga je de stroom doen? Ja. ja. De stroom. En die komt van de koeker? En, nou ja, dan moet het goed komen. Moet het goed komen. <laughs> Stuck inside these four walls sent inside forever. Never seeing no one dies again. Jij wilde iedereen uitnodigen, hè? Ja, ja, ja iedereen mag komen eten straks. Ger, eh, uh, <laughs> Ger's buying. <laughs> maar ja, dan heb je nu geen licht hier. Is dat niet erg? Uh, nee, nee, zometeen. Oké. Okay. Kijk hoor. Deze aan. Ja? Als ik nou die zie schakelaar om zit. Ja? Als, je, als dit lamp... Ja, dan ga ik het zeggen. God, dat is toch een hele verantwoordelijke baan hier. Nee, en daar is nog aan. Oké, dus dit is alleen de koeken Nog niet? Hier gaat wel wat aan. Ik weet niet wat dat is. Oh, is je telefoon. Nou, ik heb er onder Nog, nog steeds niet uit? Hij is nog niet uit. Dan moet ik tegen zijn. Nee. Ja. Nu is hij uit. Nee, nu is hij aan. Nee, hij is nu... Oh, nu gaat hij aan, ja. Maar hij was even uit. Het probleem is dat hij, <laughs> hij staat weer op het kinderslot. <laughs> Ja, hij gaat er toch uit. <laughs> Hij gaat er toch uit. Het is gunstig. Dan staat hier samen met die vader. kan hier apart blijven. Is dat gunstig? Ja. Heel goed. Hoef je er niks eh, te trekken? Ja, wel, wel trekken voor, de, voor die kookplaat. Maar dan hoeven die, voor die vaatwassen er niks meer te veranderen. Die okay. zit hierbij, is goed. drie. Dus even kijken of dit... Moet ik kijken of dat eh, zo is? Staat hij aan? Staat hij uit? Staat hij uit, wacht even. Ja, klopt. Nou, top. Hij doet niks. Dan staat hij meestal uit. Ja. Ja, als hij niks doet. Nou, lekker. Zover ga ik dan, hè? Nou, lekker technisch. <laughs> goed bezig, man. Goed bezig. <laughs> Ehm, even kijken. Hier komen we nog bij, denk ik. Maar als jij nog vanavond uitgaat, dan moet je wel even je, je make-up je, <laughs> make-up weer even aanpassen. Dan krijg je noodvaste verkering. Nee, dat wordt het <laughs> niks. Godsalle mensen, wat mooi zeg. Nou, dit wordt één groot feest. Als het er allemaal in zit en klaar is. Nou, maar ik ga nu onder, de, onder het keuken, kookeiland. Haalt hij even wat planken weg. Of als het niks is. Huppakee. en dan kruipt hij zo onder dat hele verhaal. Trekt hij even een kabeltje door. Nou jongens, het is, het is gewoon... Het is bijzonder. Ik vind het heel bijzonder.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 Oh. Ja. Maar heb je ook zo'n apparaat eh, wat, wat, eh, zeg maar waar een groep bij is? Ja, ja die heb ik, uh, ligt, heb ik al gehaald. Oké. Oké, dan er komen twee groepen hier uit de grond, joh. Nee Groep 1 en groep 2. Groep 1 en groep 2 heb je. Nou, dat is leuk om te horen. Even kijken, even kijken. Misschien die grond gewoon bijgeplucht. Dit is de koeker. Die gaat eruit. En die koeker zit er bij die vaatwasser. Kijk maar, ik er van de vaatwasser zit. Het is wel heel spannend allemaal, hè, jongens, wat hier gebeurt. Of het allemaal gaat lukken en of het allemaal... Eh, de kookplaat ligt klaar. Ik ben hier... Uh, sta hier voor de meterkast. Nou, ook... Eh, weet je wat ik doe? Ik heb daar een speciaal lampje neergezet voor, voor Mike. Dan kan hij het zien. Dus die heb ik nu even aangezet. Die laten we zitten. Deze hebben we niet meer nodig. Dus als we bij die vaatwasser, die stekker van de koeper hierbij zit. Nou, je moet alleen een andere, randje extra voor, die, eh, voor het andere doosje. Maar dat komt goed. Gelukkig. Pak van maat. Nou, dat is fijn om te horen. Dat is fijn om te horen. Oh, zit, oh, er zit ook een gaskraan natuurlijk, ja. Heb je daar geen last van om die af te koppelen? Nee, die laat ik gewoon zitten. Die, ja? die, zit die kraan dicht en... Eh, en hij is klaar? Is klaar. Heel goed. Of tenminste, of misschien zit er in de, in meterkast een uh, theestuk. Dan kunnen we daar nog een dop op zetten. We hebben geen koffiestuk. <laughs> in the event of something happening to me... There is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide. Mr. Jones, I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they given up and all gone home to bed? Thinking those who once existed must be dead. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like? the outside. Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. Nou, voor nu, voor nu Mike, is, de, is het, uh, is het um, ja, stukken. ik meteen weer verder met stukken. Ja. Dus, eh, eh, het, nog, uh, ziet er niet uit. Sowieso, eh, het lijkt wel of ik het heb gedaan. <laughs> hey, maar dan, dan eh, getrokken worden straks. En dan droogt het even en dan gaan we weer even door. Ja, ja. En dan gaan we nu gaan we de, de, de, bakplaat eruit. De, bakplaat eruit. de kookplaat. Weet je dat ik best blij ben dat dit eruit gaat? Dat geloof ik. Ten eerste is het mooier. En ten tweede is het nu natuurlijk ook eh, milieuvriendelijker. Ja. Zo'n... jij hebt er ook een, hè? Ja, ja. Bevalt het jou? Ja, super. Jij kookt heel veel, hè? Ja, maar, maar nooit thuis. Wij water, eh, <laughs> ik kan het water koken. gaat echt goed met zo'n inductieding. <laughs> inductieding. op. Ja, dat mocht jij doen. Het is wel handig als het gas er even gaat, want anders zijn we het hele appartementje kwijt zo. Ja, kijk, daar gaat hij al. Die naar de voorkant. Wacht even hoor. Kan je dat hem niet nekken? Dan heb ik het idee dat je de volgende wel een met Ja. Lade 1 is eruit en dan nu lade 2. Goed. Yes. Ja. Jongens, jongens. Ik vind het altijd wel leuk als ik ook wat kan doen. Zo, het is allemaal wel... Eh, het is wel een dingetje. Luistert wel heel nauw, hè, Mike? Oh man, Goed dat ik... Eh, Goed dat jij dit allemaal kan. Dat, eh, Ah, twee schroefjes, die krijgen wel uit, Mike. Dan Dat gaat jou lukken. Ja, dat is op zich nog een hele mooie, mooie kookplaat dit, van Siemens. Het ziet er goed uit. Wat is Ja, ik heb hem te koop staan. En eh, er is, heeft al iemand gereageerd. Nou, de schroefjes gaan eruit. Nou, dat is uh, eh, fluitje van een vent. Nog eentje, Mike. <laughs> <laughs> Kijk, trek je gewoon helemaal in één keer het hele verhaal eruit. Ja, je ziet er nog wat klemmetjes. Ja? Ja. ja? Kijk eens even. Nou, wat die slangen zijn weet ik niet, maar... nou, dit is... I really need you. I really need your love right now. I'm fitting fast. Not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up, I'm going down, I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more just a little? gonna be okay. Zo, Mike. Er zit een flink gat in. Zal ik dat even schoonmaken? Misschien is dat geen overbodige luxe als de andere plaat erin gaat. Dan beginnen we met de schone lei. Hé? Ja. Goed plan, hè? Goed, goed. die kan gewoon daarbij. Kom een stekker op zitten. Nou, die heeft eh, zes jaar lang eh, goede diensten bewezen. Nou, dit is weer helemaal schoon en nieuw. En, dus ik hoop, ik hoop wel, ik hoop wel dat die, die, dat die eh, inductieplaat erin past. Die man van uh, Keukenmax die zei dat het moest kunnen. Want dit, dit kan je niet meer eh, aanpassen, die, die, die uh, grootte van het gat. Nee, nee. Dat is eenmaal wat het is, is het. Daar kan je iets mee doen. nee? Raar dat je dat Ja, dat kan ook een eh, haakse slijper in zitten, maar die krijg nooit mooi... Eh, nee. Maar goed, dat moet passen. Dus we kunnen hem zo in water zakken. Hij moest passen, ja. Kijk je wel uit, uh, Mike? Mike zit met stroom te knoeien. Nou, dan uh, hij heeft gisteren ook, heb ik gisteren ook op donder gekregen. Welkom met z'n horen. ja, lieve luisteraars. ik ben blij, dat hij, ik ben blij dat, hij nog, dat, hij, dat hij vanochtend nog terugkwam. Want ja, voor hetzelfde geld denk hij van eh, zoek het lekker uit. Ja. Nou, eh, nu, komt het spannende gedeelte van de hele, <laughs> van de hele dag. Want hoe laat is het nu? 12 uur 19. Tijd vliegt wel, hè, Charlotte? Nee, eh, een keer. Mike heeft ook een hele zooi apparatuur. Het lijkt hij wel een, lijkt hij wel een werkplaats van een... Eh, een, heel, een, een, een, steekwagen met een hele zooi koffies, koffers van Milwaukee. Dat is van het hele goedkope spul is dat. En we lopen nu naar de meterkast. Ik heb een lampje hier, ja, dat wist je. Dat, dat nu, doet het nu niet, want je hebt alles uitgeschakeld, denk ik. Nou, je stond, daar zit ook op die groep Uh... Ja. Maar dat ik niet, ik heb wel licht genoeg. Nou, de meterkast gaat open. En gelukkig is Mike ook uh, een, een, een, installateur. Officieel. Ik laat hem maar even met rust. Straks <laughs> doe hij de verkeerde draden.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 Ja. Weet je wat je doet? Zoek het maar uit. <laughs> <laughs> <laughs> Je broodje wordt oh, ja, koud. Een broodje gaan eten eerst? Nou, dan eh, doen we eerst een, broodje. doe eerst een lekker broodje. En daarna gaan we weer eh, keihard... Eh, ga ik voor de volle 30% ga ik er tegenaan. <laughs> Leid ik je heel erg af? Nee hoor. Even oh, kijken die draad er makkelijk uit krijgen. Als jij deze vast had, ik trek aan de andere kant die bruine draad. Ja. Dan moet je even kijken of die komt. Ja, dat is goed. Ik, ik ben heel benieuwd, Mike. Kan niet? Ja hoor. Nee, er gebeurt hier niks. Ben je nog een trekker? Dan sta ik hier met een, <laughs> met een pijp met drie, drie draden eruit. <laughs> het, staat wel heel goed als iemand een foto maakt. En is zo, die gozer is goed bezig. Die, die kan net. Die kan net. Die kan het. Zit je erop of zo? Ik zit erop. Kan ik die eh, lijn door? Krijg je die leiding door? Is dat maar goed gaat? water heb je toch niet nodig hier, hè? Water? Nee. In feite niet. Daar <laughs> doet toch wel Dat er ook een pan op het balkon zit. Ja, die bruine en die groene kunnen we weg. Die bruine en die groene? Ja, blauwe die hebben we nodig. En bruin is... Als tekst eh, hier. Min en groen is aarde. En bruin is... De fase. De fase. En dan hebben we het niet over bloemenvazen. Kijk, als iemand hem wil hebben, dan... Uh... Eh, die boekenkast. Ik heb nog, we hebben nog wat luisteraars die misschien een boekenkast hebben Of een afzuigapparaat van Siemens. Hele mooie afzuigkap hebben we. Vrijhangend. Vrijhangend in de, in de, in de aanbieding. Roestvrij staal. Roestvrij staal, erg mooi. Werkt als een tierenlier met een, eh, met een filter. Dat is er Dus niet op een... Eh, hoe noem je dat? Eh, op, een, op een afzuigsysteem, maar met een filter, een koolstoffilter. En een, uh, een gasfornuis. Eh, nee, gasplaat. Gasplaat. Als je dat zou willen, dan moet je even, ja, dan moet je me even maar, contacten. dat komt wel goed. En dan kan je die voor weinig kan je komen ophalen. Ik ben benieuwd. Dat is een goed, goed plan. Kijk, ik ben nu de draden aan het eh, oprollen die Mike eh, eruit heeft getrokken. Ik weet ook niet waarom, maar ik neem aan dat hij wel begrijpt wat hij aan het doen is. Dat is wel het leuke ervan. Dat je gewoon met iemand werkt die het een beetje begrijpt. En al die andere draden zijn er nu uit. Wel alleen die, die, eh, die, blauwe anker nog maar die ik als strekveer, zeg maar. Oké wat. Want het gaat namelijk helemaal vanaf de gang. Want er is de meterkast. Gaat het eh, onder de grond door naar eh, onder het uh, kookeiland. En aangezien zo'n zo'n inductieplaat heeft meer stroom nodig, hè Mike? Ja. Scheelt dat veel? Het zijn twee fasen. Ja, maar hoeveel, hoeveel watt verbruikt zo'n ding? maximaal twee keer 3400 watt of zo. Oké. Okay. Maar ja, aan de andere kant, om, dat, eh, om die eh, gasplaat weg te doen, is natuurlijk ook zonde. Want dan moet dat weer eh, worden, worden afgevoerd. Dus als het toch opnieuw gebruikt kan worden, is het natuurlijk altijd beter. Every day it's getting closer, faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. are getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Ah, hey, ah, hey, hey. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? It's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey. love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Love like yours will surely come my way. maar ik trek nu al, uh, <laughs> alle draden, een beetje uh, kaal. Hier even kijken. Zijn het al gebruikte kabels? Uh? Ja, het ligt als een zo'n eeuwigheid mijn eh, werkplaats. Het, uh, wordt ook stoffig en... Eh. Oh, dan bind jij gewoon al die draden aan die ene blauwe? Ja. En dan trek je ze... rest, als, het, als het wil Als dat lukt, trek ze naar binnen. Maar het is niet dat je die mantel eraf haalt. Nee, dan kunnen we net zo goed vier losse draden, eh, vijf losse draden erin, eh, erin trekken. Maar dit is wel, makkelijk. hoef hoeven ook geen stopcontact meer tussen te maken. Oh nee. Dan sluit ik hem rechtstreeks op die, uh, die aan. Okay. Anders moet weer een doos tussen gezet worden met zo'n Pilex uh, ja. stopcontact. Twee keer de nul, twee keer de fase en één keer de aarde. Dus zijn vijf draden bij elkaar. En dan heb je twee groepen? Ja. Maar nou komt de spannendste. Nou komt de spannendste. Wil jij eerst aan die kant uh, ja? trekken? Nou is spannend. Dan moet je een beetje onder die, onder die keuken kruipen. Ja. Het pijpje komt verticaal de grond uit. Ja. En als, je, als je deze kant gaat trekken, dan, gaat het niet, werken. Gaat, gaat het niet meer goed. Even kijken, waar zit hij. Ah. Oh, daar. Moet je nog een stukje van de pijp even wegsnijden, dat, dat je meer ruimte hebt? Nee hoor, ik zie het wel. dat je meer ruimte hebt om... Eh, nee, dat is prima zo. Ja? Ja, ik ga het proberen. Jezus. Hè? Kijk ah. maar. Nou, dat is niet gezien, dit. Ik zit vast hier. Hè? Ja, kan weer. Oké. Ja, hij gaat hoor. Ik zie hem, Mike. Ik zie hem. Ja? Ja wacht even. Ja. Lijkt wel of je vast ziet. Hé? Ik snijp een stukje van die, eh, van die flexibele pijp Ja. Moet je niet die kabel doorsnijden? Heb je hem? Ja. Je meent het. Kan jij die, eh, die dingen een beetje erin duwen, de kant? Ja. daar zou moeten het Dit is... eh. ja. Top. Ja. Nou, Mike, ik... Uh, ik ben blij dat je er doorheen is. Is goed? Ja. Fijn. Dit was eigenlijk... Dit was de grootste hiccup, hè? Ja, dat was ik. Dus ik tenminste altijd een beetje twijfelachtig voor. Dit is fijn, sis fijn. Dan kan Mike doorgaan met het uitsluiten van onze nieuwe, van onze nieuwe uh, eh, koopplaat.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 There's nothing holding me back me back. Kijk, en hier is de, de kookplaat. En er staat op wifi. Dus je kan hem <laughs> echt met je telefoon bedienen. Het moet niet gekker worden. En het leuke is, als je, eh, als je straks je plaat aandoet... gaat automatisch gaat, uh, hoe heet het mee, de, de afzuiging. Dus dat vind ik wel top. Ik schijn maak een beetje bij, want... Uh, eh, het wordt niks. Anders wordt het niks. Ja, het blijft natuurlijk een heel gedoe, hè, maar. Nou moet er nog even een, eh, een dingetje aan, uh, aan, ge... ja. aan gedaan worden. Gaan we de stroom eraf en dan kan... het eerst wel half in elkaar zitten. Maar is dit nou... Dit, is een nieuwe groep. Ja. Zo heet dat. Kookgroep. <clears throat> dit is de kookgroep. Is het allemaal hetzelfde? Nee, dit, oh, dit, is een kookgroep. Twee fases, uh, twee keer nul. Ja, <laughs> Het ziet er mooi uit. Kan er waar. maar. Hey, maar dat past daar ook op. Dat klik je daar... Eh, oh, deze, zijn haal, deze, ik eruit. Dat zijn allemaal dezelfde soort... Eh, nou, zie ik alleen te kijken. Dat is wel weer kut. Pardon? Deze komt die voeding eh, hieronder bij dit systeem. Mm Klikt het achter in het railtje. Oké. Een ander merk. Maar het is op te lossen. Jawel. Nou, daar gaat het om. Spanning sensatie. Of vanmiddag de kookplaat gaat werken. Want je weet het nooit. Of alles slaat door. <laughs> of we redden het. Nou Mike, je hebt alles afgesloten. We, zitten, we zitten in het donker. Moet klaar, moet klaar mee. En nu? Kom je eruit? Ja, dus de, dus de deur kan vinden wel straks. Eh, even kijken, wat lang naar nou mijn tangetje weer, hè? Ja, oei. Ja, die heb je wel nodig, hè? Kijk, dan komen de draden die wij net hebben doorgetrokken. Vanuit, eh, vanuit de kook, eh, kookplaat. Die komen hier dan in de meterkast uit. Dus die worden nu aangesloten aan het, systeempje. We gaan nu kijken of er spanning staat. Want het is een, een, een heus moment. Ja, ja, ja. Sis, het is een heus moment van, van plezier en pret en festijn. Of niet, of niet. Of niet. Ja, en nu? Oh, oh. Maar moet je drukken? Ja, dan moet jij. nog een eh, ding. Je hebt net dat ding gelegd. Hey! Ja! Het werkt. Hij werkt. Jeetje. Nou, wat leuk. Zie je? Kom maar lampjes, lampjes en lichtjes. En nou, nou eens hoog zitten. Hoog? Oké. Okay. Nou, zitten ze maar eens allemaal aan. Even kijken wat er... Eh, of, of de stoppen niet eruit knallen. Nou, dan moet je een kan zeker doen. denk het. Ja. Dit is dan één kookstonde en dit zijn er... Ja. Ik kan je dan... Terwijl twee pannen opzet op die ene kookzone, Ger. Ja, hier, ja. Nou, we moeten het allemaal even doornemen, want het is hogeschool dit, hè? Je moet drie weken intern om hier achter te komen hoe het <laughs> werkt. Deze kan ook nog wat hoger. Ja. Oh. Oh. oh als er niks op staat, dan doet hij natuurlijk niet. Nee, nee. Inductie. <clears throat> nou ja, goed, dat werkt in ieder geval. Top. Hé, hey, wat goed, hè? Mooi, hè? Goed hè, mannen? Mm. Ik ga straks meteen wat koken natuurlijk. Zo gaat hij uit. En dan is hij helemaal schoon. Mooi hè? Hé? Ja. Ik ga deze een pan opzetten. Pan opzetten? Nou, even kijken of dat werkt, precies. Nou, dat zijn de spannendste pannen, hè? Dit zijn de spannendste pannen. Moeten er een beetje water in? Dan is een pakket oh, meteen droog. Dat is je koeken. Ik ben zeer benieuwd. Gebeurt er wat? Ja, ja, ja. Ja?